Visser met het NOS-journaal. Het Syrische leger heeft zich niets aangetrokken van de afspraak om zich terug te trekken uit belegerde steden. Volgens een vredesplan van de VN had het leger op 10 april moeten beginnen met de terugtrekking, maar dat lijkt niet te zijn gebeurd. Op sommige plaatsen waren er juist nieuwe aanvallen van het leger, onder meer in Homs. Volgens activisten kwamen in Homs tientallen mensen om het leven door geweld van het regeringsleger. Toch is er volgens speciaal gezant Kofi Annan nog tijd om het bestand te redden. Een bestand dat volgens hem de enige kans op vrede is. Volgens het vredesplan moet de terugtrekking van de troepen 48 uur na de deadline van 10 april zijn voltooid. De VN-veiligheidsraad steunt Annan volledig bij zijn vredesplan. In Zuid-Korea zijn om 6 uur plaatselijke tijd de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. In totaal mogen bijna 40 miljoen kiesgerechtigden hun stem uitbrengen. In het land zijn opiniepeilingen verboden, maar volgens analisten monden de verkiezingen uit in een nek-aan-nek race tussen de conservatieve regeringspartij NGP en de linkse liberale oppositiepartij DVP. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap voorspelde deze week dat geen enkele partij erin zal slagen de absolute meerderheid in het parlement te veroveren. Een van de belangrijkste twistpunten is een onlangs geratificeerd vrijhandelsverdrag met Amerika. De oppositie is het niet eens met de overeenkomst en wil er opnieuw met de Amerikanen over onderhandelen. In de eredivisie heeft NEC de uitwedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior met 2-0 gewonnen. De eerste doelpunt viel in de extra tijd van de eerste helft via een penalty die werd benut door Lasse Schöne. In de 85ste minuut maakte Christian Vados er 2-0 van. Het weer, vooral in het westen opklaringen. Overdag eerst ruimte voor de zon, later steeds meer stapelwolken en in de middag toenemende kans op een bui.